Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan de helft van de jongeren gaat de komende tijd misschien of waarschijnlijk gokken op sport. Zes op de tien denkt erover om deze zomer geld in te zetten op een uitslag of iets anders in een wedstrijd. Er kan echt op van alles worden ingezet. Eh, wie scoort de meeste doelpunten? Hoeveel gele kaarten gaan er vallen? Wie wint een wedstrijd? De geëikte dingen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel eh, een weddenschap voor opgezet. Het gaat vaak om kleine bedragen, maar deze verslavingsexpert waarschuwt wel dat het voor sommigen flink uit de hand kan lopen. De huisregels bij de Albert Heijn worden strenger. Volgens het AD komen er bij de ingang van de supermarkten bordjes met verboden te filmen... en behandel onze collega's met respect. Bij het hoofdkantoor van de Appie komen jaarlijks dik duizend meldingen binnen... van personeel dat is uitgescholden, bespuugd of geslagen let op als je vanochtend over de snelweg A9 naar je werk, studie of iets anders moet. De weg bij Amstelveen was afgelopen weekend dicht voor onderhoud en dat duurt wat langer dan gepland. De weg blijft dus nog even dicht in beide richtingen. Als het goed is kan hij rond 10 uur vanochtend weer open. En dan nog een opvallend moment op het EK gisteren bij de Fransen. De poolgenoten van Oranje komen vandaag pas in actie tegen Oostenrijk. Gisteren was de laatste persconferentie van de ploeg. Onder meer met superster Kylian Mbappé. Het ging niet alleen over de wedstrijd, maar ook over politiek. In Frankrijk zijn binnenkort verkiezingen en dat is belangrijker dan voetbal. Mbappé riep jongeren op om te gaan stemmen. Ik pense qu'on est on est une génération qui peut faire la différence. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et ça, c'est indéniable. Hij is bang dat radicaal rechts de grootste wordt in de Franse Tweede Kamer... maar zegt dat jongeren het verschil kunnen maken. En dan krijg je het weer nog. Aan de kust droog en flink wat zon. In het binnenland meer wolken en kans op wat regen en onweer. Het wordt vandaag 19 tot 21 graden.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 I gave you your dreams. Cause you meant the world. So did I deserve to be left and hurt? Do you think I don't know? You're out of control. I ended up finding all of this from my boys. Girl, you're stone cold.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 Uit onderzoek van het loket Kansspel blijkt dat 6 op de 10 jongeren deze zomer gaan gokken op sportwedstrijden. Vooral jonge mannen zeggen dat te gaan doen. Aankomend premier Schoof en formateur van Zwol gaan vandaag om tafel met beoogde ministers. In de gesprekken komen vragen op tafel over integriteit, nevenfuncties en zakelijke belangen... en ook andere zaken die het functioneren in de weg zouden kunnen staan. Een deel van de snelweg A9 richting Schiphol blijft dicht tijdens de ochtendspits door uitgelopen werkzaamheden. Tussen Holendrecht en Badhoevedorp is waarschijnlijk tot 10 uur geen verkeer mogelijk. Het weer in de loop van de ochtend in het oosten en zuidoosten buien. In de rest van het land is het droog en zonnig. Het wordt een graad of 20.